12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië werkt aan een verklaring over de dood van journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt CNN. In de verklaring zou staan dat hij is omgekomen... toen hij werd ondervraagd op het Saoedische consulaat in Istanbul. Die ondervraging zou verkeerd zijn afgelopen... en waarschijnlijk zonder toestemming van Riyadh hebben plaatsgevonden. In de verklaring zou ook komen te staan dat de daders worden berecht... Intussen is een onderzoeksteam van Turkije en Saoedi-Arabië het consulaat binnengegaan. De Arabische zender Al Jazeera meldt daarbij dat bewijs is gevonden dat Khashoggi op het consulaat is gedood. Ook zou er zijn gerommeld met het bewijsmateriaal. Het geld dat vrijkomt door het niet afschaffen van de dividendbelasting... gaat naar lastenverlichting voor het grote en kleinere bedrijfsleven. Volgens Haagse bronnen wordt onder meer de vennootschapsbelasting verder verlaagd. En om personeelslasten te verlagen wordt de expat-regeling met twee jaar verlengd. Daarmee kunnen bedrijven buitenlandse werknemers tot 30% van hun salaris belastingvrij uitkeren. De man die vanmiddag op het Centraal Station van Keulen... een meisje zwaar verwonde met een molotovcocktail... en daarna een vrouw gijzelde, is vermoedelijk een Syriër. In de apotheek op het station waar hij de vrouw vasthield... is een tijdelijke verblijfsvergunning gevonden... die vermoedelijk van hem is. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend... maar de Kulse politie onderzoekt onder meer of hij terroristische bedoelingen had. Volgens getuigen riep de man dat hij bij islamitische staat hoort. De gegijzelde vrouw werd door de politie bevrijd. De man is neergeschoten en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer. Morgen vrij zonnig en opnieuw warm. Het wordt 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in Limburg.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 Jelle Visser met het NOS journaal. Saoedi-Arabië werkt aan een verklaring over de dood van journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt CNN. In de verklaring zou staan dat hij is omgekomen toen hij werd ondervraagd op het Saoedische consulaat in Istanbul. Die ondervraging zou verkeerd zijn afgelopen... en waarschijnlijk zonder toestemming van Riyad hebben plaatsgevonden. In de verklaring zou ook komen te staan dat de daders worden berecht. Intussen is een onderzoeksteam van Turkije en Saoedi-Arabië het consulaat binnengegaan. De Arabische zender Al Jazeera meldt daarbij dat bewijs is gevonden dat Khashoggi op het consulaat is gedood. Ook zou er zijn gerommeld met het bewijsmateriaal. Het geld dat vrijkomt door het niet afschaffen van de dividendbelasting... gaat naar lastenverlichting voor het grote en kleinere bedrijfsleven. Volgens Haagse bronnen wordt onder meer de vennootschapsbelasting verder verlaagd. En om personeelslasten te verlagen wordt de expatregeling met twee jaar verlengd. Daarmee kunnen bedrijven buitenlandse werknemers tot 30% van hun salaris belastingvrij uitkeren. De man die vanmiddag op het Centraal Station van Keulen... een meisje zwaar verwonde met een molotovcocktail... en daarna een vrouw gijzelde, is vermoedelijk een Syriër. In de apotheek op het station waar hij de vrouw vasthield... is een tijdelijke verblijfsvergunning gevonden... die vermoedelijk van hem is. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend... maar de Keulse politie onderzoekt onder meer of hij terroristische bedoelingen had. Volgens getuigen riep de man dat hij bij islamitische staat hoort. De gegijzelde vrouw werd door de politie bevrijd. De man is neergeschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer. Morgen vrij zonnig en opnieuw warm. Het wordt 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in Limburg.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 Dat meldt CNN. In de verklaring zou staan dat hij is omgekomen toen hij werd ondervraagd op het Saoedische consulaat in Istanbul. Die ondervraging zou verkeerd zijn afgelopen en waarschijnlijk zonder toestemming van Riyadh hebben plaatsgevonden. In de verklaring zou ook komen te staan dat de daders worden berecht. Intussen is een onderzoeksteam van Turkije en Saoedi-Arabië het consulaat binnengegaan. De Arabische zender Al Jazeera meldt daarbij dat bewijs is gevonden dat Khashoggi op het consulaat is gedood. Ook zou er zijn gerommeld met het bewijsmateriaal. Het geld dat vrijkomt door het niet afschaffen van de dividendbelasting... gaat naar lastenverlichting voor het grote en kleinere bedrijfsleven. Volgens Haagse bronnen wordt onder meer de vennootschapsbelasting verder verlaagd. En om personeelslasten te verlagen wordt de expatregeling met twee jaar verlengd. Daarmee kunnen bedrijven buitenlandse werknemers tot 30% van hun salaris belastingvrij uitkeren. De man die vanmiddag op het Centraal Station van Keulen... een meisje zwaar verwondde met een molotovcocktail... en daarna een vrouw gijzelde, is vermoedelijk een Syriër. In de apotheek op het station waar hij de vrouw vasthield... is een tijdelijke verblijfsvergunning gevonden... die vermoedelijk van hem is. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend... maar de Keulse politie onderzoekt onder meer of hij terroristische bedoelingen had. Volgens getuigen riep de man dat hij bij Islamitische Staat hoort. De gegijzelde vrouw werd door de politie bevrijd. De man is neergeschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer. Morgen vrij zonnig en opnieuw warm. Het wordt 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in Limburg. Woensdag iets minder warm. De rest van de week blijft het rustig weer.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 Jelle Visser met het NOS journaal. saudi arabië werkt aan een verklaring over de dood van journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt CNN. In de verklaring zou staan dat hij is omgekomen toen hij werd ondervraagd op het Saoedische consulaat in Istanbul. Die ondervraging zou verkeerd zijn afgelopen en waarschijnlijk zonder toestemming van Riyadh hebben plaatsgevonden. In de verklaring zou ook komen te staan dat de daders worden berecht. Intussen is een onderzoeksteam van Turkije en Saoedi-Arabië het consulaat binnengegaan. De Arabische zender Al Jazeera meldt daarbij dat bewijs is gevonden dat Khashoggi op het consulaat is gedood. Ook zou er zijn gerommeld met het bewijsmateriaal. Het geld dat vrijkomt door het niet afschaffen van de dividendbelasting... gaat naar lastenverlichting voor het grote en kleinere bedrijfsleven. Volgens Haagse bronnen wordt onder meer de vennootschapsbelasting verder verlaagd. En om personeelslasten te verlagen wordt de expatregeling met twee jaar verlengd. Daarmee kunnen bedrijven buitenlandse werknemers tot 30% van hun salaris belastingvrij uitkeren. De man die vanmiddag op het Centraal Station van Keulen... een meisje zwaar verwonde met een molotovcocktail... en daarna een vrouw gijzelde, is vermoedelijk een Syriër. In de apotheek op het station waar hij de vrouw vasthield... is een tijdelijke verblijfsvergunning gevonden... die vermoedelijk van hem is. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend... maar de Keulse politie onderzoekt onder meer of hij terroristische bedoelingen had. Volgens getuigen riep de man dat hij bij Islamitische Staat hoort. De gegijzelde vrouw werd door de politie bevrijd. De man is neergeschoten en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer. Morgen vrij zonnig en opnieuw warm. Het wordt 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in Limburg.